4 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Valkenburgse zedenzaak hebben vandaag 13 mannen hun straf te horen gekregen. Een man van 25 is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van seks met een minderjarige. Elf mannen kregen een dagcel en taakstraffen opgelegd tussen de 120 en de 140 uur. Een man werd zwaarder gestraft. Hij kreeg vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De man die wordt vastgehouden in verband met de verdwijning van de 13-jarige Lisa stond onder toezicht van de reclassering. Den idee is vanmiddag voorgeleid. Zijn hechtenis is met twee weken verlengd. Hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. D. is voor een dergelijk vergrijp al eerder veroordeeld, bevestigt de reclassering. De Taliban hebben een nieuwe leider aangewezen. Vanaf nu is Akhtar Mansour het hoofd van de organisatie. Gisteren bevestigde de Afghaanse regering dat de vorige leider, Mullah Omar, al meer dan twee jaar dood is. De Taliban hebben nog niet bevestigd dat Omar dood is, maar dus wel een opvolger aangewezen. Mansour was jarenlang de rechterhand en vertrouweling van Mullah Omar. Belgische boeren hebben op de snelweg van Luik naar Duitsland actie gevoerd door met zo'n 200 tractoren langzaam te rijden. Net als in Frankrijk zijn de boeren boos omdat ze te weinig geld krijgen voor hun producten. Ook op andere plekken voeren de Belgische boeren actie, zoals op de snelweg van Antwerpen naar Frankrijk. Het uitzenden van beelden van ruilschoppers in de Haagse Schilderswijk heeft ervoor gezorgd dat er vier nieuwe verdachten geïdentificeerd zijn. De eerste heeft zichzelf gemeld bij de politie, drie anderen zijn door tipgevers herkend. Gisteren publiceerde de politie foto's van tien ruilschoppers die nog onbekend waren. De rellen in de Schilderswijk braken uit na de dood van Arubaan Mitch Henriquez. Het weer, vooral in het zuiden buien, verder geregeld zon en een stevige noordwestelijke wind. Het is een graad of 18. Vanavond neemt de wind af. Vannacht is het koud, met minima rond 7 graden. Vanaf morgen rustig en droog weer, met zonnige perioden en tussen de 20 en 25 graden.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 Allereerst wil ik Willem bedanken voor twee uur lang fantastische tips van Willem. Wat kan u in de volgende twee uur van mij verwachten? Om kwart over vier het gedicht van de week en om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vier en kwart voor vijf de wondere wereld. Maar zoals altijd start ik weer met de Beatles. I Don't Want To Spoil The Party. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Het werd uitgebracht op het album Beaters for Sale in de Verenigd Koninkrijk in 1964. Gevolgd door Do You Really Want To Hurt Me van The Culture Club. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here. If she turns up while I'm gone, please let me know. care. There's no fun in what I do if she's not there. Zandvoort van haar strand de Blauwe vlag. De Blauwe vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat badplaatsen moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria, zoals schoon zwemwater, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. look at you and love. at you and day. Ask me how I knew my true love was vandaag is het gedicht weer van Rita Troost Grapendaal. Uit de bundel Fladderend naar de overkant. Sporen. Als je jong bent, loop je langs het strand. Innig verstrengeld. Een hartje in het zand. Een pijl wijst vrolijk naar namen aan elke kant. Wie er heftig verliefd, slenteren langs het strand. De vloed komt op. Het water van de zee neemt golvend kabbelend het hart met zich mee. Voert het koesterend vele lange jaren jullie prille liefde over woelige baren. Loop na veertig jaar samen, nog eens hand in hand. Zet samen opnieuw jullie hart in zand. Schrijf jullie namen, vol verwachting neer. De zee, zo oneindig, brengt nog zoveel meer. for sale. the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't remember. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. That's right. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Big Baba she's my baby. Big Baba I don't wait, baby. Big my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Nationale Oldtimer Festival en Paddock Porsche. Op zondag 2 augustus organiseert 402 Automotief het Nationaal Oldtimer Festival op Park Zandvoort. Met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatauto's als historische racewagens. Meer informatie? Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En de website is www.circuit-zandvoort.nl De, kolom column, van de week, van... Zomerstorm. Hoge bomen vangen veel wind. Begroeide bomen, vol sappige bladeren, vangen nog meer wind. Menige boom is gesneuveld. En niks, ziek of zwak. Gezonde bomen met mooie, kremkleurige binnenkant. Als luciferhoutjes geknakt. Straten waren afgezet om al het afgebroken groen bijeen te harken en de half hangend af te zagen om gevaar te voorkomen dat een vallende tak of boomstam mensen of dier zouden kunnen raken. Er lagen bomen dwars over geparkeerde auto's heen. En ondanks waarschuwingen was er toch een verdwaald iemand met zijn caravan de snelweg opgegaan. De ultieme kick voor kuiters was het wel. Maar na twaalf uur werd de kick ook weer droom dan fysieke uitdaging. De zomerstorm afgelopen zaterdag is niemand ontgaan. Niet de enige sinds de meting vanaf 1901, maar wel de zwaarste. De informatiestorm in mijn hoofd afgelopen maanden was er niets bij. Maar toch enigszins vergelijkbaar. Dat zal herkenbaar zijn voor een ieder die ook een eigen bedrijf is gestart. Het regende termen als ondernemersplein, KVK, logo, belastingsdienst, zakelijke rekeningsaccount, klanten, visitekaartjesontwerp, passie, administratie, netwerken, financieel adviseur, spookfacturen en omzetbelasting in mijn hoofd. Het ging dan wel niet met vlagen of windstoten team, maar wel in volle snelheid vooruit en door. Geconcentreerd en bevlogen. Echter, controle zul je er nooit over hebben. Antwoorden ook niet. Inzet, ondernemerscapaciteiten, economiestatus, uren draaien, kunfactor, alles telt mee. Het zal beleven worden en erin geloven. En dat weten we uit te dragen. Natuur daarentegen is wispelturig, maar heeft dezelfde inzet, dezelfde drive, dezelfde hartstocht. Alleen soms met de verkeerde afloop, helaas. Een dode en zo'n 13 miljoen schade door de storm. Nog zonder claims van gecancelde festivals. Het heeft behoorlijk huis gehouden. Maar gelukkig zijn huizen behouden gebleven. Invloed op het weer zullen we nooit hebben. Kracht wel. Ook op jezelf. Ben Orki zei eens, groei waar het leven je heeft neergeplant. Dat zal ongetwijfeld gaan gelden in de toekomst. Voor beide situaties. Mandy Schorel. leest u Tetteren op zondag 2 augustus om 10 uur s morgens. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en er kan natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. De markt biedt een gevarieerd aanbod. Naast de kunstenaars met schilderijen, keramiek, bronzen beeldjes... zilveren sieraden en voorwerpen, originele hoedjes en tassen... staan er ook kramen met prachtige brokante artikelen biologische voedingsproducten, Franse worstjes en natuurlijk de echte Franse zeepjes. Voor de geïnteresseerden is er ook een deskundige op het gebieden van tatorkaarten en numerologie. Het is dit jaar de zesde keer dat deze markt gehouden wordt en is inmiddels een begrip in Zandvoort. Meer informatie, Poststraat en Kerkplein. De website is www.bkzandvoort.nl. Het is middags om 5 uur afgelopen. is wonderful. You're so beautiful. You're so fine. How I wish that you were mine. cause you're fine I'm gonna make you mine Yeah, I'll make you mine All I need is time Time is on my side Forget your foolish pride Oh, Miss Wonderful You're so beautiful Oh Wonderful. Oh, Miss Wonderful. So, so beautiful. Oh, Miss Wonderful. You're so beautiful. See, of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take the game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes. Wanneer werd de hond een huisdier? De eerste honden waren wolven die ongeveer 18.000 jaar geleden in Europa leefden. Dat ontdekten Finse wetenschappers in 2013. Zij vergeleken het DNA van moderne honden met genetische materiaal van fossielen van wolven uit die tijd. Toen deze wolven over de vlakte van Europa trokken... leefden de menselijke bewoners van het continent nogal jagers, verzamelaars... zonder vaste verblijfplaats. De wetenschappers vermoeden dat de wolven aasden op het restjes van de dieren die door de mensen werden gedood. De viervoeters zouden uiteindelijk zijn getemd door jager-verzamelaars, omdat hun aanwezigheid hen heel goed uitkwam. Er leefden 18.000 jaar geleden veel gevaarlijke roofdieren in Europa, zoals beren en hyena's, verklaarde Olaf Talman, de hoofdonderzoeker van het Finse studie. Je moet je voorstellen dat wolven die dichtbij je in de buurt leefden... s'nachts een nuttig alarmsysteem waren. Little sister, don't you Little sister, don't you Little sister, don't you kiss me once or twice Then say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister, and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? And they'll say still, don't won't you kiss me once or twice? Then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old boy evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose but you've been a growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Well, sister, don't you do what your big sister does. Well, don't you do... Dit is ZFM. Summer Love on the Beach. Ouderwets lekker feesten. Zondag 2 augustus, zoals het vroeger aan het strand was. Gratis entree en met je blote voetjes dansen in het zand... tot de zon ondergaat op de muziek van DJ's. Heerlijk genieten van een cocktail, zomerse drankje of lekker eten. Snuffelen bij de gezellige kraampjes, de zon op je gezicht... de tijd staat even stil. Those days are here again. Op zondag wordt het Zuidstrand van Zandvoort aan zee voor één dag Ibiza. Daar wil jij toch ook bij zijn? Bij slecht weer wordt het evenement een week verplaatst. Meer informatie? Azuro, Zuidstrand, Strandpaviljoen 4D. De website is www.summerloveparty.nl. Het begint om 1 uur s middags en het is s'avonds om 10 uur afgelopen. mama says that through the week You can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will 5 augustus is Circus Renaissance in het dorp. En wij mogen vijf keer twee vrijkaartplaatsen weggeven. Voor de voorstelling van vrijdag 7 augustus om half acht. De vraag is, waar komt de circus in Zandvoort te staan? De oplossing inzenden naar redactie zfmzandvoort.nl I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, folk, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick? fella once said, Ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, Ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be with.